NS vreest dat reizigers vanochtend op veel plekken last krijgen van die staking. De staking heeft echt een forse impact. Eh, er rijden geen treinen tussen Weesp, eh, Apeldoorn en Den Bosch ehm, eh, en Gouda. Dus dat is echt een flink gebied. en we zien ook dat er ook op andere trajecten minder treinen rijden. Denk bijvoorbeeld aan Schiphol, maar ook rondom Rotterdam eh, Den Haag, Leiden allemaal minder treinen door de staking bij ProRail. De vakbond wil dat medewerkers van ProRail ruim 15% loonsverhoging krijgen. Maar ProRail gaat niet verder dan ongeveer 8%. Bij een Israëlische luchtaanval in Oost-Libanon zijn twaalf reddingswerkers gedood. Ze zaten in een gebouw van een rampenbestrijdingsdienst. Kort daarvoor viel Israël een gezondheidsdienst in het zuiden van Libanon aan. Ook waren er twee aanvallen op plekken in Syrië. Het Israëlische leger zegt dat die gericht waren tegen de militante groep Islamitische Jihad. Op Sint Maarten is de vernieuwde luchthaven geopend. Zeven jaar geleden richtte orkaan Irma daar grote schade aan. De herbouw duurde langer dan de bedoeling was. Prinses Beatrix heropende de luchthaven. Die heeft trouwens de naam van haar moeder Juliana. En het is nogal overdreven om de Instagram-pagina Sam Mokro te verbieden. Dat zeggen juristen tegen de NOS. Het account is groot onder jongeren en post veel over de oorlog in Gaza. Sommige politici willen dat het account verdwijnt. Een kanaal dat overloopt van antisemitisme en enorme invloed heeft op jongeren in Nederland. De minister van Justitie wil daar serieus over nadenken. Maar dat zou censuur zijn, zeggen experts. Volgens deze advocaat kunnen ongepaste reacties of berichten namelijk ook gewoon één voor één beoordeeld worden. Daar zijn bepaalde procedures voor en die hanteert Instagram ook. Dus dan kun je klagen over bepaalde posts of reacties. En eh, die eh, gaat Instagram dan beoordelen. En als zij vinden dat het inderdaad niet door de beugel kan, dan zullen ze het verwijderen. De overheid moet de vrijheid van meningsuiting niet beperken, vindt hij. Het weer dan, het blijft vandaag grijs en bewolkt met hier en daar wat motregen. Warmer dan 11 graden wordt het niet. Morgen ook weer een grijze dag, dan gaat het ook harder waaien en wordt het een graad of 10.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 Het aantal files is verwaarloosbaar. In Japan is het oudste lid van de keizerlijke familie overleden. Prinses Yuriko was getrouwd met een broer van keizer Hirohito. Ze is 101 jaar geworden. Zeven jaar nadat orkaan Irma grote schade aanrichtte... is op Sint Maarten de gerenoveerde luchthaven officieel heropend.